De luchtvaartmaatschappijen die vanaf Schiphol vliegen schroeven de frequentie vandaag verder op. Transavia verwacht dat morgenavond alle vluchten weer volgens schema verlopen. De groep reizigers die op Schiphol achter de paspoortcontrole verblijft wordt steeds kleiner. Vannacht hebben ongeveer 200 mensen er de nacht doorgebracht. Ook Duitsland herstelt zich nu duidelijk van de gevolgen van de IJslandse aswolk. Luchtruim is vanochtend grotendeels vrijgegeven. Vliegmaatschappij Lufthansa denkt dat er vandaag rond de 500 vliegtuigen kunnen landen en vertrekken. De IJslandse vulkaan spuwt nog een beetje rook met as. Volgens het Meteorologisch Instituut in Reykjavik bereikt de rookkolom een hoogte van 3 kilometer. Bij, die, bij de uitbarsting van vorige week was dat nog 11 kilometer. Verder is de wind bij de vulkaan gedraaid. Dankzij de zuidenwind waait de rookpluim nu naar de Noordpool. Het vertrouwen van het personeel van ABN AMRO en Fortis in topman Gerrit Salm is laag. Zalm en het transitieteam dat leiding geeft aan de integratie van de twee banken... krijgen in een peiling van de vakbonden een onvoldoende, een 4,4. Aan de enquête deden ruim 1500 werknemers mee, 5% van het totale personeelsbestand. De kritiek is dat Salm en de andere topbestuurders niet weten wat er leeft onder werknemers. De deelnemers en de bonden vragen zich af of het transitieteam, die, de transitieteam de integratie van de banken wel voor elkaar krijgt... en of de overheidssteun van 30 miljard bij hen wel in goede handen is. Personeel ziet de eenwording pessimistisch in en is bevreesd voor de eigen positie. De werknemers zijn wel positief over de directe chefs en de collega's. Het weer wisselend bewolkt in het noorden enkele buien.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 And now I know what they're saying as our sun begins to fade. And we made our love on wasteland and through. story and fought for what he thought would set us somehow free. He taught me what to say in school. I learned it off by heart, but now that's time in two. now I know what they're saying in the music music of the parade. And we made our love on wasteland. And drum heb je aan? Uh, ik heb al een vriend.